Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een Kamermeerderheid staat achter een voorstel van D66 om mensen standaard onder huwelijkse voorwaarden te laten trouwen. Nu is het precies andersom. Nu trouwen mensen automatisch in gemeenschap van goederen. Volgens D66 moeten de regels rond het huwelijk worden aangepast aan de individualisering van de maatschappij. Door huwelijkse voorwaarden zijn partners bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor elkaars schulden. In 29 Nederlandse gemeenten zijn vandaag uitgestelde raadsverkiezingen vanwege herindelingsprocedures. 19 gemeenten worden na vandaag samengevoegd tot 7 nieuwe. De 10 andere gemeenten die samengesmolten zouden worden tot 3 gemeenten blijven zoals ze zijn. Enkele gemeenten zagen de herindeling niet zitten. De fusies werden daarom controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet. De stembureaus gaan open om half acht, rond deze tijd dus. Ernstige misdrijven mogen nooit meer verjaren, dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu kunnen alleen misdrijven waar levenslang op staat niet verjaren. De Tweede Kamer wil daar in ieder geval ernstige gewelds- en zedenmisdrijven aan toevoegen. Aanleiding is de recente bekentenis van een RARA-verdachte dat hij in de jaren 80 wel degelijk betrokken was bij aanslagen. President Obama heeft nog eens gezegd dat de VS militair nauw samenwerkt met Zuid-Korea. Hij heeft gebeld met zijn Zuid-Koreaanse collega Lee Myung-bak over de Noord-Koreaanse granaatbeschietingen van gisteren. Die bekwamen twee militairen op een Zuid-Koreaans eiland om het leven. Zuid-Korea schoot hierop terug. Obama en Lee hebben afgesproken dat ze het aantal gezamenlijke militaire oefeningen zullen opvoeren. In de Nieuw-Zeelandse kolenmijn waar 29 mannen vastzaten na een nieuwe explosie zijn waarschijnlijk alle mijnwerkers om het leven gekomen. Volgens de politie is het nagenoeg onmogelijk dat iemand de ontploffing heeft overleefd. Oorzaak van de nieuwe explosie is onbekend. Het weer vanochtend begint de dag vooral in het oosten erg koud. Aan de westkust ligt de temperatuur iets hoger. Vooral aan de kust vallen buien bij een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 Echt een leuke vent. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.